omdat ze bang is dat het onrustig wordt als veel fans samenkomen. Iedereen kan daar nu preventief gefouilleerd worden. Het is nu al gezellig druk op het Leidseplein, ziet verslaggever Mark Hamer. Het Ajax-shirt aan, blikjes bier onder de, onder, de, onder de arm. Ja, lekker toch? Klaar voor de lange avond. Ik ben eh, er helemaal klaar voor. Moet kijken gebeuren vanavond. Ja, maar dat er geen huldiging is hier vanavond. Ja, ik ben erbij bij de huldiging als het goed is vanavond. In de arena? in de arena. Gelukkig wel. Nou, rustig aan met het bier. Komt. Het wordt nog een lange avond. Zeker. De wedstrijd begint straks om 8 uur. Asielzoekers die geen plek kunnen krijgen in Ter Apel gaan naar de crisisnoodopvang. Dat betekent dat er tijdelijke slaapplekken vrijgemaakt worden in bijvoorbeeld sporthallen. Het was gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zo druk dat asielzoekers een tijd buiten moesten blijven omdat er echt geen bedje meer vrij was daar. Uiteindelijk konden ze in een kantoorruimte overnachten, maar ook daar stonden geen bedden. Staatssecretaris Van den Burg heeft gemeenten al gevraagd plek te zoeken voor deze asielzoekers. En de wietproef van de overheid komt nog niet echt van de grond. Twee jaar geleden werden er tien gemeenten aangewezen... waar sommige telers legaal wiet mochten verkopen aan de koffieshop. Maar dat gebeurt nu nog steeds bijna niet, zegt collega Sophie Veenstra. De grootste problemen zijn dat na elke teler en na elke investeerder moet integriteitsonderzoek worden gedaan. Om te kijken of zij niet met crimineel geld eh, hierin, eh, dat zij hier geen crimineel geld in steken. Dan zijn er ook nog een paar telers die problemen hebben om een locatie te gaan, eh, een locatie te krijgen. Een vergunning van een gemeente om ook echt in die gemeente te gaan telen. En sommige telers kunnen geen bankrekening of verzekering krijgen omdat die bedrijven niet met hun in zee willen. Wil je weten hoe het ervoor staat met de toekomst van je Jonko? Luister dan even de nieuwe podcastaflevering van Lang Verhaal Kort. Eh, het weer dan nog trekt wat regen over. Op dit moment vooral in het noordwesten van het land.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 In Noord-Holland staat nog 50 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam loopt het vast eh, voor het eh, knooppunt De Nieuwe Meer. Er staat 10 kilometer vanaf knooppunt De Hoek. 20 minuten extra heb je nodig vanwege een ongeluk op de A10. A10 West richting eh, de A10 Zuid staat tussen Slotermeer en Buitenvelden 6 kilometer door dat ongeluk. ook is dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen een kwartiertje extra.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 A little love, L-O-V-E. Are you looking de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuis OLVG in Amsterdam heeft een transgender man gediscrimineerd... door hem naar een psycholoog te sturen, zegt het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het college had het ziekenhuis de patiënt lichamelijk moeten behandelen... vanwege pijnklachten aan de baarmoeder en eierstokken. De blokkade bij de sluis van IJmuiden is voorbij. Tien actievoerders van Greenpeace zijn gearresteerd. Die hingen aan touwen voor de deuren van de Noordersluis om een schip met een lading soja uit Brazilië te blokkeren... omdat de productie van soja vaak gepaard gaat met ontbossing en schendingen. En als Feyenoord de Conference League wint... zal de huldiging niet op de Koolsingel zijn, maar in de Kuip. Want net als Amsterdam kan Rotterdam niet genoeg beveiligers vinden... om een huldiging in de binnenstad te begeleiden. Het weer. Vanavond kan in het noorden en westen een drup regen vallen. Verder droog. Minima vannacht 7 tot 12 graden. Morgen zon en een graad of 20. ZFM. Donny en Chris Cross.